Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen. De organisatie die zorgt voor veilige wegen en tunnels is erg geschrokken van wat er de afgelopen dagen gebeurde. Meerdere snelwegen werden geblokkeerd door stapels puin, hooi en asbest, bedoeld als stikstofactie. De baas van Rijkswaterstaat zat gisteravond bij de talkshow renzen en zij vindt dat het te ver gaat. Onze mensen worden bedreigd, worden geïntimideerd. En dat geldt niet alleen voor mijn medewerkers, waar ik echt pal voor eh, sta. Die doen iedere dag 24-7 hun stinkende best om iedereen van A naar B te krijgen. Maar ook eh, de aannemers, de aannemers die wij inzetten om dit op te ruimen. Die worden ernstig bedreigd, hè? Gaat u, gaat u aangifte doen? Ja, wij gaan aangifte doen. De Rijkswaterstaat wil het opruimen van de wegen verhalen op de mensen die de zooi daar hebben gestort. En dat zou tot nu toe honderdduizenden euro's hebben gekost. Paniek tijdens een optreden van de populaire boyband Mirror in Hongkong. De twaalf jongens stonden op een podium te zingen en te dansen... toen er ineens een enorm beeldscherm naar beneden viel. scherm viel op een aantal dansers. Vijf van hen raakten gewond, van wie twee ernstig. Eentje ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De tour van Mirror is voorlopig gestopt. Hoe het scherm kon vallen is niet duidelijk. Er is een online petitie gestart om meer aandacht te vragen... voor veiligheidsmaatregelen tijdens de concerten van de band. Die is al duizenden keren ondertekend. Feyenoord heeft de portemonnee getrokken. Ze hebben middenvelder Quinten Timber binnengehaald. FC Utrecht kreeg er 8,5 miljoen euro voor. Nooit eerder gaven de Rotterdammers zo'n groot bedrag uit aan een speler. De voetballer is pas 21 en heeft een contract voor vier jaar getekend. En ik blijf nog even bij voetbal. Een makkie voor AZ gisteravond. De ploeg uit Alkmaar schoot er 4 in tegen Tuzla City. En dus is AZ door naar de derde kwalificatieronde van de Conference League. De Alkmaarders staan volgende week weer op het veld dan tegen Dundee United uit Schotland. En het weer nog een beetje van alles wat. Er zijn wolken, maar ook zon. En op sommige plekken kan er ook een buitje vallen. Het wordt vandaag max een graad of 23. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor Amstelveen Stadshart is de vertraging ruim 5 minuten.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 Summer in Amsterdam Freedom on my mind Summer in Amsterdam I need it in my life Summer in Amsterdam Freedom on my mind are on their feet, and some are jumping off the floor. And look at old Tata Kim, he got it, he got it, he got it.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 Dat betekent dat de prijzen in juli gemiddeld 11,6 procent hoger lagen dan een jaar geleden. In Hoef en Haag in de provincie Utrecht is opnieuw een explosie geweest in een woonwijk. Dat was rond 4 uur vannacht. Niemand raakte gewond, maar er is wel schade. Bewoners van twee straten zijn uit voorzorg geëvacueerd. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers staat op instorten. Volgens NRC is in Ter Apel bijna 1 op de 3 medewerkers uitgevallen. En ook krijgt de organisatie ruim 1000 vacatures niet ingevuld. Het weer, het eerst bewolkt en kans op wat regen.